Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Londen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor de vrijlating van de anti-islamactivist Tommy Robinson. De organisatie zegt dat er zeker 20.000 mensen... naar het centrum van de Britse hoofdstad zijn gekomen. Bij de manifestatie waren verschillende sprekers, onder wie Geert Wilders. Robinson kreeg onlangs 13 maanden cel... omdat hij als burgerjournalist opname had gemaakt bij een rechtbank... waar een zedenzaak bezig was met 29 Brits-Pakistaanse verdachten. De activist werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. Een voetbalwedstrijd voor een plek in de hoofdklasse is vanmiddag uitgelopen op een massale vechtpartij. Bij de wedstrijd Deto Twenterand tegen VV Groningen begonnen tientallen supporters op elkaar in te slaan. De politie heeft ze met honden van elkaar gescheiden. De wedstrijd is gestaakt. De allereerste Bondgirl is overleden. Eunice Gason speelde in 1962 Sylvia Trench in Dr. No. Kaysen was de enige Bondgirl die terugkeerde in een tweede film. In From Russia With Love speelde ze weer de rol van Trench. Het was zelfs de bedoeling dat het een terugkerende rol zou worden... maar voor de derde film werd ze niet meer gevraagd. Na haar laatste Bondfilm bleef ze nog tien jaar acteren... maar dat waren vooral bijrolletjes in tv-series. Eunice Kaysen was 90 jaar. Simona Halep heeft op het tennistoernooi van Roland Garros... haar eerste Grand Slam-titel veroverd... De Roemeense nummer 1 van de wereld versloeg Sloane Stevens uit de Verenigde Staten in drie sets. De eerste set was nog voor Stevens, maar daarna kwam Halep sterk terug. Het werd 3-6, 6-4 en 6-1. Begin dit jaar verloor Halep nog de finale van de Australian Open... en vorig jaar en in 2014 werd ze ook tweede in Parijs. Het weer, vanavond is het nog lang warm. In het oosten kan er een enkele regen- of onweersbui ontstaan.